Bolsonaro is omstreden vanwege zijn positieve uitspraken... over de militaire dictatuur in Brazilië. Ook deed hij uitspraken die als vrouw onvriendelijk en racistisch werden bestempeld. Bolsonaro won de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Volgende week zondag zondag is de beslissende tweede ronde. De politie in Flevoland heeft in Zwifterband een verdachte gearresteerd... na de vondst van een lichaam in een tuin. De dode is volgens de politie onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Agenten vonden het lichaam na een telefonische melding. In de Duitse stad Halle bij Leipzig is een man om het leven gekomen... toen een betaalautomaat op een metrostation werd opgeblazen. Hij werd zwaargewond gevonden door een metrobestuurder... en overleed in het ziekenhuis. Of het slachtoffer in Halle de betaalautomaat zelf heeft opgeblazen... wordt nog onderzocht. In delen van Afghanistan kan ook vandaag nog worden gestemd voor een nieuw parlement. Gisteren op de eerste dag was het erg onrustig. In de Afghaanse hoofdstad Kabul vielen 15 doden... toen een zelfmoordterrorist zich opblies bij een stembureau. Zo'n 400 stemlokalen konden gisteren niet open... vanwege onveiligheid of technische en organisatorische problemen. Daar wordt het vandaag opnieuw geprobeerd. In een kolenmijn in het oosten van China zitten 22 mijnwerkers ingesloten. Gisteren stortte een mijngang in toen er zo'n 300 mijnwerkers onder de grond waren. Volgens het staatspersbureau zijn de meeste mijnwerkers gered. De 22 overgebleven mijnwerkers zouden niet in gevaar zijn... omdat de ventilatie inmiddels is hersteld. Het weer, in het noorden vrij veel wolkenvelden, in het zuiden de meeste zon... en het wordt 15 tot 17 graden.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 I my way dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week. Knock Three Times. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Als je een fan bent van country-legendes als George Jones, Waylon Jennings, Johnny Cash enzovoort, dan hoef je niet verder te zoeken. Dit is jouw man. Hij heeft de stem. Hij heeft de look. Hij heeft de brani en hij heeft het muzikaal vakmanschap samen met zijn muzikanten. Er stroomt real country door zijn aderen. Iedereen kan een hoed opzetten en een klassieke country cover zingen in de stijl van George Jones. Zo zijn er 13 in een dozijn in Nashville, maar er hoort James Carruthers niet bij. Onthoud die naam. a dream, but all for the family's needs. He puts in eight down at the factory. When he gets home, his feet are tired. If he had his way, he'd been a working with his hands. disappear. They never once heard him complaining. Their every wish is his desire. And without them, he might have made. James Carothers met Wood and Wire. Dwight Jokum is de act van de maand en hij scoorde in 1987 een top 10 hit met Please Please Baby.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 damn good song And it's about was my favorite verse. I know exactly how my poor man feels, and it's a dang old curse. the work is through. I can't stand my nine to five as much as I can stand you. Yeah, I'll drink to that. At least I don't live far. Cause from what I see, the whiskey sure loves me, and I love this bar. So bartender, Michelle Canning is afkomstig uit Noordoost Massachusetts en staat bekend als een van de meest energieke artiesten in de bluegrass en country. Zij is een uitstekende banjo-speler en zangeres, maar speelt een verscheidenheid aan instrumenten, waaronder gitaar en bas. Haar nieuwe album, The Next 11 Miles, biedt nieuwe, opbeurende muziek. Het bevat een frisse kijk op klassieke country songs en traditionele bluegrass nummers. Zowel nieuw als oud werk komen aan bod. Met Knock Three Times tekent zij voor de cover van de week. geworteld in de tradities van de bluegrass en de country. Er kan op de band worden gerekend, dankzij hun krachtige musicaliteit gecombineerd met Zinks soepele lead baritone vocals, die net zo goed klinkt in een bluegrass deuntje als een tranentrekkende country ballad. Eens luisteren of dat zo is als ze You Come Per Hair ten gehore brengen. Right. Weak, You know her, honey, she's a friend of yours. presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. De Flying Burrito Brothers was een country rockband. De belangrijkste leden van de oorspronkelijke band waren Graham Parsons, Chris Hillman, Pete Kleinoff en Chris Edridge. invloed van violist Byron Berlijn zette de band ook op het spoor van de bluegrass. Graham Parsons en Chris Hillman maakten eerder deel uit van de Birds. Hun allereerste LP, The Gilded Palace of Sin, is volgens muziekkenners een mijlpaal in de muziekgeschiedenis. Ik heb gekozen voor een drietal songs van Back to the Sweetheart of the Rodeo. Met als eerste song I've Got a New Heartache. talk is true Or else you couldn't make my heart ache the way you do I've got a sweetheart to crowd you from my mind. I thought that I'd forgotten you, but I know that it's not true. Or else you couldn't make my heart ache the way you do. I've got a new heartache about an old got a new heartache about an old sweetheart, and that's why I'm feeling so blue. That's why I'm feeling so blue. Uiteraard maakt de titelsong van het album niet ontbreken om vervolgens af te sluiten met My Shoes Keep Walking Back to You. I've seen the world through a silver eagle, rented cars and custom vans. I've seen the good and the bad in people through the eyes of a five-piece band. Crossroads. Kees de Haan. I may say that I don't care. Hold my head up in the air. Even tell my friends I'm glad that you don't call. But when the day is through starts anew. And that's when I miss you most of all. In my arms keep reaching I pretend. I wish I had you back again. For nothing else means half as much as you. Our world just seemed to die the day you said goodbye. And I can't forget no matter what I do. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Graham Mitchen neemt de trein. Sorry to disturb you, I know it's late, but what I have to tell you van Eastville Bell. De muziek wordt omschreven als melodieuze alt-country met treffende teksten. Getipt voor de top. J.P. Harris snijdt een pijnlijk persoonlijk thema aan in When I Quit Drinking. Fiddle, pedalsteel en de trillende zang zorgen voor de onvervalste sfeer van de honky-tonks van Waleer. Ook de Pistol Annies hebben de koppen weer bij elkaar gestoken. En met God My Name Change Back geven ze hun visitekaartje af voor het nieuwe album. nights at home these days. I'm looking good, so my friends all say when they see me, yeah, which is kinda rarely. I do my drinking down at the soda shop. No more bars, no more barley pops for me these days. Yeah, I've changed my ways. And I know it seems that I'm better off, but I can't shake these thoughts, Lord, when I quit drinking. All my memories come back clear, you find start thinking about starting up again. It's nice to know where I was last night. Looks good on paper to be living right. Yeah, I'm a brand new I got a fly right plan. And if I'm lost in thought, Lord, I'm doing fine. I just sometimes get these clouds in my mind, but when they're gone away, somehow the sky's still gray. Oh, and thanks for the offer, but I'll just stay in and walk the floor again, Lord, when I quit drinking night. Memories come back clear, and you find me weeping. And soon enough, a bottle filled with tears by mirror shows me, feel me. Had your love back then when I quit drinking. I start thinking. charismatische Kendall Gary is een singer-songwriter uit Louisville, Texas. Barefoot Country Mile is een eigen werkje. Ze werd geboren met talent voor muziek en begon haar muziekreis vanaf haar vierde. Toen al begon ze te zingen, waarna stemlessen volgden bij een klassiek geschoolde operazanger. Ze reisde de eerste negen jaar van haar leven over de hele wereld, maar nu lijkt ze rust gevonden te hebben. grateful for what we have. We're always taught to lend a helping hand, a reminder to understand. A barefoot country mile don't seem so bad. Yeah, barefoot country mile. you complain. And never book a ticket on the lazy train. Daddy showed me what hard work means, and Mama taught me right from wrong. Now a barefoot country mile don't seem so long. Yeah, barefoot country mile don't seem so long. It don't seem so long. dressing. te vinden en via die song laat Mary Elaine Jenkins horen weinig vertrouwen te hebben in mannen.